Gisteren was het 27 jaar na de moord op 15 critici van het toenmalige militaire regime. President Venetiaan onthulde een steen met daarop de namen van de slachtoffers. Nabestaanden die zich hadden ingezet voor het monument zijn tevreden. Ze wijzen erop dat de mannen die in Fort Zeelandia werden vermoord eindelijk worden erkend als helden. Het was voor het eerst dat de herdenkingsdienst op de plek van de decembermoorden werd gehouden. De plechtigheden werden rechtstreeks uitgezonden op de Surinaamse televisie. De politie in Schiedam is gisteravond uitgerukt vanwege een internetzoekspel. Bij metrostation Vijfsluizen zagen mensen een man een koffertje in de grond stoppen. Na onderzoek met een politiehond bleek er een notitieboekje en een speelgoed dinosaurus in te zitten. Die kunnen worden gebruikt voor het internetspel. Daarbij moeten deelnemers met aanwijzingen en coördinaten naar een bepaald object zoeken. De man die het koffertje heeft verstopt is verhoord op het politiebureau in Schiedam. In de Verenigde Staten is een doodstraf voltrokken met een nieuwe methode. In Ohio werd een man geëxecuteerd door een injectie met één dodelijke stof. Tot nu toe werd in de VS bij een executie door middel van injectie een cocktail van drie middelen gebruikt. De nieuwe methode was bedoeld om een juridische strijd te omzeilen over de pijn die zou worden veroorzaakt door de cocktail. De advocaat van de veroordeelde had nog geprobeerd de executie te verhinderen omdat het geëxperimenteerd zou zijn. Maar dat beroep werd verworpen. De executie verliep volgens de gevangenisdirectie in Ohio zonder problemen. De man was ter dood veroordeeld voor de moord op een vrouw in 1991. Het weer, vannacht vrijwel overal droog. De temperatuur daalt vannacht tot rond 3 graden. Hier en daar kan mist ontstaan.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 What you say? Jason Derulo. chance not to really aarde the guy